12 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De man die afgelopen zaterdag in Eindhoven werd neergeschoten door de politie... is aan zijn verwondingen overleden. Dat heeft het OM bekendgemaakt. De agenten kwamen af op een melding over huiselijk geweld. De 41-jarige man verzette zich hevig tegen zijn aanhouding... en bedreigde de agenten met een scherp voorwerp. Daarop trok een van hen zijn dienstwapen en schoot de man neer. In Polen zijn drie Nederlanders opgepakt die probeerden een kalasjnikov en een pistool te kopen. Dat melden Poolse media. De mannen wilden de vuurwapens aanschaffen in een wapenwinkel, maar de eigenaar weigerde omdat ze geen vergunning hadden en belde de politie. Tegen een Poolse website zegt de winkelier dat de drie mannen een Arabisch uiterlijk hadden. De Republikeinen in de Amerikaanse Senaat hebben geen behoefte aan een kennismakingsgesprek met Merrick Garland. Die werd vandaag door president Obama voorgedragen als nieuwe rechter in het Hoge Rechtshof. De Republikeinen blijven erbij dat de benoeming moet worden uitgesteld tot na de presidentsverkiezingen. Garland staat bekend als gematigd. Obama had gehoopt dat hij voor zowel democraten als republikeinen acceptabel zou zijn. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil binnen 14 jaar een verbod op de verkoop van benzine- en dieselauto's. Dat staat in een interne nota over het energiebeleid die de basis moet vormen voor het nieuwe verkiezingsprogramma. Uiteindelijk moeten in Nederland alleen elektrische auto's rondrijden. Coalitiegenoot VVD noemt het PvdA-plan een proefballon zonder enig realisme. De Britse regering wil een speciale suikerbelasting invoeren op frisdranken. Dat blijkt uit de begroting die vandaag is gepresenteerd. De bekende tv-kok Jamie Oliver voert al jaren campagne voor de invoering van de belasting. Na aanvankelijke twijfel heeft de regering besloten dat producenten vanaf 2018 een extra belasting gaan betalen over frisdranken die te veel suiker bevatten.